Zes uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Huawei wil mogelijk in Nederland een onderzoekscentrum bouwen. Dat heeft de president van West-Europa van het techbedrijf gezegd... op een grote telecombeurs in Barcelona. Huawei wil volgens hem miljoenen euro's investeren in Nederland. Het onderzoekscentrum zou er dit jaar nog moeten komen. Bij antivaccinatievideo's op YouTube staan niet langer advertenties. YouTube heeft naar klachten video's bestempeld als gevaarlijke en schadelijke inhoud. En dan komen er geen advertenties bij. Grote adverteerders hadden er bij YouTube op aangedrongen om in te grijpen... aangezien ze niet geassocieerd wilden worden met filmpjes waarin wordt afgeraden om kinderen in te enten. In Arnhem-Zuid is bij een schietpartij bij een hondentrimsalon iemand gewond geraakt. Dat gebeurde rond half drie in de wijk Rijkerswoerd, meldt de politie. Er wordt gezocht naar één of twee daders die zijn gevlucht. En daarbij wordt een politiehond en een helikopter ingezet. Sinds het begin van de metingen in 1901 was het in de beeld niet zo warm in februari als vandaag. De thermometer staat daar nu boven de 18 graden en dat is een record. Het oude record dateert van 28 februari 1959. Toen werd het 17,3 graden. Morgen en woensdag wordt het waarschijnlijk nog warmer. Premier May heeft er nog steeds vertrouwen in dat er een Brexit-deal komt voor de deadline van 29 maart. De leiders van de andere EU-landen maken zich er zorgen over en willen dat May alles op alles zet om een no-deal Brexit te voorkomen. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, dan verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU op 29 maart zonder afspraken. Het OM heeft werkstraf geëist van 120 uur voor het hacken van sociale media-accounts, waaronder die van rapper Lil Kleine. Twee mannen van 21 en 22 jaar zouden drie jaar geleden de wachtwoorden via phishing-mails hebben ontfutseld. Ze verdienden volgens het OM ruim 40.000 euro door onder meer adverteerders naar de gestolen Instagram- en Twitter-pagina's te lokken. Het weer. Het is nog zonnig en vanavond en vannacht blijft het helder. Er kan wel een mistbank ontstaan. De temperatuur daalt landinwaarts naar rond het vriespunt. Morgen en woensdag schijnt de zon weer flink en dan wordt het 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar langs breide en stilstaan tussen Badhoevedorp en Raasdorp. Op de A10 Watergasmeer Koenplein. 10 minuten vertraging voor knooppunt De Nieuwe Meer.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 Met de beste country hits van nu. feels like a party. It feels like a damn good time to me. She got your best to me. natuurlijk de beste hits van toen. I'm swimming into the water. Would you help me one more time? Oh, hey God, I'm a country boy, yeah! Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. greens. Never been south of Queens. But he flew down here on a business trip. I took him honky tonkin', and that was it. He took to it like a pig to mud. 30 six. dus is nog eens lekker beginnen. Dit is Nashville, jouw wekelijkse dosis country muziek. En die openden we met Blake Shelton en Trace Atkins en de heel Billy Bone. We zijn weer twee uur bij je. We hebben het programma weer volgestopt met lekkere country muziek. Afgewisseld met wat bluegrass en Americana. Je kunt natuurlijk in dit eerste uur weer verwachten de twee nummers van het Spotlight album. Dat is deze keer een country zangeres uit Nederland. In het tweede uur ook weer twee nummers daarvan. En uiteraard hebben we dan ook de spiegelplaat. We gaan nu wat bluegrass draaien voor je. Dit is Claire Lynch met Falling in Love. This must be love. What else could it be? This must be love. Thank God above it's happened to me. Just when I thought there was no one under heaven above, out of the blue I meet someone like you and I'm falling in love. This must be love. What can Dat lekkere muziek hoor, die bluegrass. Ik heb het al vaker gezegd in de shows. Ik probeer toch altijd wel weer heel ver terug te gaan in de tijd... om lekkere gouden oude country voor jullie eh, uit te zoeken. Ik ben deze keer naar 1951 gedaan... en we gaan straks nog zelfs nog verder terug naar 1950. Maar nu blijven we even in 1951. En dat doen we met Hank Williams en Hey Good Looking. find us a brand new recipe. I got a hot rod Ford and a two dollar bill, and I know a spot right over the hill.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 It took a while to get my breath back. No one's ever taken me so high and broken me down like that. Now you're taking me places I've never been. Taking me home and I'll let you in. now we're taking off shirts and burning Taking off work every chance we got Taking off early and leaving that party cause you know I gotta get you alone Taking off loud, taking off fast Taking off like we're never coming back Taking off to wherever you want Taking off, taking off, taking off Shannon Haley en Ryan Michaels zijn man en vrouw en gaan als country duo door het leven als Haley en Michaels. Dit was Taking Off, een single van hun van vorig jaar. Ik kwam ze toevallig tegen en ik vond het een heel lekker nummer. En ik las trouwens ook al dat Rolling Stone dit nummer tot 10 van de best country songs te heer op dit moment heeft betiteld. Dus eh, dat belooft heel wat. Hou het in de gaten dus, Haley en Michaels. We gaan nu verder met wat Americana. Van het album Le Rayon Vert hoor je Rich Web met Shenandoah. Shenandoah, she don't stay long. Shenandoah.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 Wie kent de formatie Aerosmith niet? Als je niet van uh, hardrockmuziek houdt, ken je die waarschijnlijk niet. Maar voor degenen die het wel kennen, die kennen natuurlijk de zanger van deze formatie, Steven Tyler. En die heeft op een gegeven moment bedacht, kom, ik vind countrymuziek ook wel leuk. En die is daar mee aan de gang gegaan. Je gaat luisteren naar Love Is Your Name en daarna Bluegrass van Carolina Blue. see. naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. that we had been behind me head like a coward in the darkness. And I pursued with everything I had. When he got caught in the brush, I emptied up my gun. And I left him there to face death's bitter judgment. I buried my Mary on the hillside tears swelled in my eyes that cold, dreadful night. I knew that I would never love again. Can't you hear them whippoorwills a crying? Just to listen to their sad and mournful sound on a dark mountainside beneath the starry sky. She's sleeping out there in the cocoa ground. Nashville Country Classic. Each time birds the fire. Though I may try and try, no one can satisfy this longing in me. I'll never be free from your smile so tender, the sweet surrender in your eyes. Dat waren Tennessee, Ernie Ford en K-Star uit 1950 met I'll Never Be Free. In België maken ze ook hele leuke countrymuziek. En daarvan heb ik voor je de Black Hills Country Band met Hold On Tight to Contribute. You and I, we like to listen to the good old boys. Just hit and play. You country music, and we will always be there to sing and play. country roads. Blue eyes crying on the road again. You're my best friend. Some country music. Don't let that feeling slip away. We share one love, that's country music. And we will always be there to sing and play. Let's hold on tight to country music. Don't let that feeling slip away. We share one love. sing and play. Heb ik te veel gezegd? Leuke, gezellige countrymuziek uit België. Wie ook hele lekkere muziek maakt is Luke Combs en dit is zijn nieuwste single Beautiful Crazy. You are listening to Nashville Country Radio. Her day starts with a coffee and ends with a wine. Takes forever getting ready, so she's never on time for anything. she gets that come get me look in her eyes. Well, it kinda scares me the way that she drives me wild. And she drives me wild. plans for the weekend. Can't wait to go out. Till she changes her mind, says let's stay on the couch and watch TV. And she falls asleep. Ik werd onlangs werd ik geattendeerd op een eh, country album dat uitgebracht is door een Nederlandse zangeres. Ze heet Maartje Waanders, maar gaat als artieste als Maartje door het leven. Het album heet Take This Ride. Zij heeft bijna alle nummers op dit album zelf geschreven en haar vriend Dennis Wenink heeft de creatieve ideeën aangedragen. Ze eh, omschrijft haar stijl van muziek een beetje als pop country Americana. Ik zou zeggen, ga er naar luisteren en oordeel zelf. Je gaat achter elkaar luisteren naar Hometown Blues en daarna Let It Go. Dit is het Nashville Spotlight Album. Nashville Spotlight album. Let it go, let it go, the way you own my mind, I let it go. to Nashville Country Radio, your weekly dose of country around the world. Je denkt, ja, dit nummer dat herken ik toch, dat heeft toch Vets Domino ooit gezongen? Ja, dat klopt. Maar in 1965 maakte Skeeter Davis haar eigen country versie daarvan. Blueberry Hill dus. Het is weer tijd geworden voor Americana. Dat gaan we doen met Steve Earle en Lucinda Williams met You're Still Standing There. En daarna ga je luisteren naar de damesformatie Farewell Angelina. man this lift away from me. Now I've been down a thousand trails I've never walked before.